Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Grand Prix van Zandvoort komt met maatregelen tegen ongewenst gedrag. Vorig jaar zeiden tientallen vrouwen dat ze tijdens het race-evenement werden lastiggevallen. Zo werden slachtoffers bijvoorbeeld nageroepen en ongevraagd aangeraakt. De Grand Prix van Zandvoort wil dat het gemakkelijker wordt om wangedrag te melden. Er komt daarom een telefonisch meldpunt en ook kunnen slachtoffers op het terrein aankloppen bij medewerkers. En ga je dit weekend naar Zandvoort om lekker af te koelen? Let dan even op. Want vanaf vandaag tot en met zondag rijden er geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem... omdat er aan het spoor wordt gewerkt. Ja, dat is niet zo handig, want dit is een belangrijk traject voor mensen die naar Zandvoort willen. Daarom worden er wel bussen ingezet. Een droomtransfer voor voetbalster Daphne van Domselaar. Ze speelt volgend seizoen bij de Engelse club Aston Villa. En daar heeft ze enorm veel zin in. Ik heb het vertrouwen van de club gekregen dat ik daar speelminuten kan gaan maken. Eh, en het is gewoon een supermooie club waarbij ik ook gewoon kan ontwikkelen als persoon en als speelster. Ze doen hartstikke goed deze, deze paar jaar. En eh, ik zie dat ze naar top groeien. En dat is precies wat ik wil. Van Domselaar speelde de afgelopen zes jaar bij FC Twente. En ook is ze sinds een tijdje de vaste kiepster van het Nederlands elftal. En in sommige straten in Beverwijk zit echt alles onder de poep. Vensterbanken, stoepen, maar ook auto's. Het zit echt overal. Gelukkig is het geen hondenpoep, maar van bladluizen. Maar ja, dat is ook wel vervelend, vertelt deze man. Ja, het zit helemaal onder. Op straat plakt, auto's plakken, alles plakt. En wat doet u dan? Nou ja, eh, ik eh, vermijd sowieso met mijn auto te parkeren in de straat. Want eh, ik probeer altijd een andere plekje te zoeken. Anders kunnen we elke dag met een nog met, met, met warm water. Bewoners willen nu dat de gemeente lieve heersbeestjes inzet tegen die bladluizen. Dat hebben ze in het verleden ook wel eens gedaan. En dat hielp hartstikke goed. De gemeente wil het niet doen omdat het hartstikke duur is. De luizenpoep is vervelend, maar niet gevaarlijk, zeggen ze. Het weer, het is nog steeds warm met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.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 Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een kwartiertijdverlies. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Weidewormer 10 minuten vertraging. Op de A10 bij de Koentunnel ook 10 minuten.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 Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. no alcanza y quería ayudar. Solo lo importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. pasando los años y el niño lindo de mami vive como un rey. Nada se le negó. Sí, en todo se consintió. Presumido el se ha vuelto y se cree mejor. Por el sudor de su madre tiene calor de la y viste de hermano y no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides Sino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía, mi hijo nadie mató. Y la madre llorando de pena gritaba en llantos, ten piedad mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, su era inocente en su corazón. Ser más sufrió su madre y murió. El hijo de la lo buena que fue su madre y nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios.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 vanwege beschimmelde muren en losliggende vloerplaten. De leiding vindt het niet langer verantwoord om mensen onder deze omstandigheden te laten werken. Een nieuwe behandeling van patiënten met nierfalen kan de kans op overlijden flink verkleinen... blijkt uit onderzoek onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht. Het gaat om een nieuwe dialysebehandeling... waarbij meer afvalstoffen kunnen worden verwijderd. Oranje doelvrouw Daphne van Domselaar gaat naar het Engelse Aston Villa. De afgelopen zes jaar stond Van Domselaar onder de lat bij FC Twente. Vorig jaar viel ze tijdens het EK in voor kiepster Sari van Veenendaal.